Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood... is binnen een jaar met 3 miljoen gestegen naar 45 miljoen mensen... waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN. In 2019 waren het nog 27 miljoen mensen. De sterke toename in korte tijd is grotendeels het gevolg... van de verslechterde situatie in Afghanistan... na de machtsovername van de Taliban... Ook in onder meer Ethiopië, Haiti, Somalië en Angola stijgt het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft. Volgens het Wereldvoedselprogramma zijn conflict, klimaatverandering en corona de belangrijkste oorzaken van de stijging. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston heeft een rechtszaak aangespannen. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen acht mensen in het gedrang om het leven. De man die een zaak aanspant stelt de organisatoren aansprakelijk voor de geleden schade. Zijn advocaat zegt dat de ramp het resultaat van het verlangen was om winst te maken. De rapper legde zijn optreden meerdere malen stil, maar maakte het wel af. Hij zegt dat hij de ernst van de situatie niet doorhad. Inmiddels zijn zeven van de acht slachtoffers van het drama geïdentificeerd. Het zijn tieners en twintigers. De jongste was 14 jaar. Heerle, Kerkrade en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden rond de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen, melden Limburgse media. Ze doen dat na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalseizoen al geannuleerd door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg en Brabant werd besloten dat de feesten wel door mogen gaan maar Kerkrade, Heerlen en Brunsum zien daar dus van af.